Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Europa is op verschillende plaatsen gedemonstreerd tegen ACTA. Dat internationale verdrag moet piraterij op internet voorkomen. De tegenstanders zijn bang dat het verdrag de vrijheid van het wereldwijde web beperkt. De grootste betogingen waren in Duitsland, in München en Berlijn gingen in totaal 27.000 mensen de straat op. In Nederland waren kleinere betogingen, in Amsterdam waren ongeveer 200 demonstranten op de been. Verkeersboetes zijn in Nederland de afgelopen vier jaar met 66% verhoogd. En daarmee heeft Nederland de hoogste verkeersboetes van Europa. Dat heeft RTL Nieuws uitgezocht. Wie buiten de bebouwde kom 15 km per uur te hard rijdt, krijgt een boete van 110 euro. In andere West-Europese landen kost zo'n overtreding gemiddeld 58 euro. Volgens het ministerie van Justitie is de belangrijkste reden voor verhoging van de boetes het verbeteren van de verkeersveiligheid... Maar volgens RTL Nieuws zeggen andere betrokkenen dat de boetes vooral zijn verhoogd om de staatskast te spekken. De korpsleiding van de politie van Rio de Janeiro heeft agenten verboden te staken. Ongeveer 270 agenten van de militaire politie die daar wel mee dreigden zijn aangehouden en moeten op hun kazernes blijven. De politieleiding grijpt hard in uit vrees voor een herhaling van de chaos en plunderingen vorige week in Salvador, de derde stad van het land. Daar staakte de politie meer dan 10 dagen. De politie van Rio wil geen onrust met het oog op het carnaval dat volgende week officieel begint. In de Eredivisie betaald voetbal heeft AZ zijn koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen thuis met 2-0 van Excelsior. Later vanavond zijn er nog drie wedstrijden. Het weer vannacht helder in het zuiden, wat bewolking in het noorden en oosten. Temperaturen tussen min 8 en min 12. Morgen overdag vanuit het noorden wat sneeuw, die later overgaat in ijzel of regen.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 van Zandvoort. En de bomb, diggy, bom bomb, bom diggy, crane, diddy, ain't fitty van de diddy committee, you heard. G-City is her, yeah. En met mijn MX tussen de dirt yeah. En met de NY cap en de NY back is een NY match, ik heb NY swag. Jij bent de type met die anti-swag. Jij trekt jezelf op die anti-sex. Nasty, ik ben volop sexy, flexy, XD. Chickies met die SD. Wiggelen zodra ze de kid met de volle flashy. Wiggelen zodra ze de kid is een flappe cashy.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 Your hands. little bit of ice, cold that red in there. This must be her I'm like ain't nobody else in here. Sexy as she wanna be, and she dancing next close to me. I said, please excuse you, stepping on expensive shoes.